Stubenitski met het NOS-journaal. Winkels in Duitsland draaien een... Het is de sterkste verkoopstijging op maandbasis in Duitsland sinds december 2006. Vooral de verkoop van voeding, drank en tabak nam toe. En dan met name in supermarkten. Ook werd er meer via internet en postorderbedrijven verkocht in Duitsland. Mensen krijgen weer vertrouwen vanwege de sterke Duitse arbeidsmarkt. Een trein met 300 passagiers is vlak voor Roosendaal gestrand. De oorzaak is nog niet bekend. De trein staat op een spoorwegovergang. De passagiers worden met bussen opgehaald. Het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda is in beide richtingen stilgelegd. Reizigers moeten omreizen via Dordrecht. President Zuma van Zuid-Afrika heeft zijn afschuw uitgesproken over de fatale mishandeling van een arrestant... waarvan beelden gisteren tot grote ophef leidden. Te zien is hoe een taxichauffeur wordt geboeid en om de trekhaak van een politieauto wordt gebonden. Daarna wordt de man door het busje meegesleept. Hij overleed later in een politiecel. Zuma noemt het optreden van de politie afschuwelijk en onacceptabel. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis op hun mobiele telefoon. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 15% de app ook echt heeft gebruikt in een noodsituatie. De applicatie werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en geeft informatie over noodhulp. Ook kun je er snel de dichtstbijzijnde huisartsenpost of een ziekenhuis mee vinden. Mensen gebruikten de app vooral bij een blessure en bij snij, schaaf of brandwonden. Volgens het Rode Kruis is de app 50 keer gebruikt voor hulp na een hartstilstand. Het weer. Vanuit het noorden breekt de zon door en het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend weinig verandering. Volgende week wordt het zachter. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Joen. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op eh, de A12 staan ze tussen Utrecht en Veenendaal. En op de A37 worden gecontroleerd tussen Hogeveen en de grensovergang met Duitsland. Vanzelfsprekend kan er ook op andere plekken worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are move so pretty. You're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now.